Citydijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis moet onmiddellijk toegang krijgen tot de ongeveer 200 mensen die Hamas gegijzeld houdt. Die oproep doet het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Volgens hem zijn het veel vrouwen, kinderen en ouderen die dringend medische hulp nodig hebben. De WHO-directeur riep ook opnieuw op om alle gegijzelden onmiddellijk vrij te laten. Israël is nog altijd bezig met de voorbereiding van een grondoffensief in de Gazastrook. strook zei de Israëlische premier Netanyahu in een toespraak. Hij zei niet wanneer het offensief zal beginnen. Amerikaanse media meldden eerder dat het offensief op verzoek van de VS zou zijn uitgesteld. Maar op die berichten ging Netanyahu niet in. Vier spelers van voetbalclub Telstar uit Velsen-Zuid willen niet in een shirt met regenboogmotief spelen, meldt NA Nieuws. Het regenboogshirt is ontworpen voor een campagne waarmee de club uit de eerste divisie wil laten zien dat het voor verbinding en inclusie staat. Waarom de vier spelers het shirt niet willen dragen is niet duidelijk. De club zegt een keuze wel te respecteren. De overige spelers van Telstar dragen het regenboogshirt wel aanstaande vrijdag in de wedstrijd tegen Top Os. De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft opnieuw een boete gekregen... omdat hij negatieve opmerkingen maakte over de rechters in een van de rechtszaken die tegen hem loopt. De rechter had Trump opgedragen om juist niets te zeggen over rechtbankpersoneel... Vorige week moest Trump al 5000 euro betalen vanwege het schenden van die regel. En nu is de boete bijna 9500 euro. Het weer in het noorden af en toe wat motregen.